Republikeinen als een plan van de Democraten afgewezen. Obama houdt zich tot nu toe af willen dat hij aangeeft aan welke voorwaarden een oplossing wat hem betreft moet voldoen, voordat hij zijn handtekening eronder wil zetten. Obama heeft nu de democratische leiders uitgenodigd voor overleg in het Witte Huis. Die zijn minder optimistisch. De liberalen in het Vlaamse parlement willen wettelijk vastleggen dat kinderen ongestraft lawaai mogen maken. Twee leden van de Open VLD hebben een wetsvoorstel gemaakt waarin spelende kinderen niet langer als overlast worden beschouwd. In België zijn verschillende rechtszaken geweest over kinderlawaai, waarbij de klagers steeds gelijk kregen. Zo bepaalde de rechter dat een wijkspeelplein moest worden gesloten en in Brugge moest een crash op vakantiedagen en in het weekend zijn deuren sluiten na een klacht van één buurtbewoner. Het weer bewolkt, heel plaatselijk wat motregen, minima vannacht rond 12 graden.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 In Amsterdam zijn tientallen leden van de Molukse motorclub Satudara opgepakt. Het zou gaan om 43 arrestanten. Bij de actie was veel ME betrokken. De Scheldestraat was urenlang afgezet. De leden van de motorclub zaten in een café in die straat toen ze werden gecontroleerd door de politie. Vermoedelijk waren ze in Amsterdam om een ruzie met de rivaliserende club Hells Angels te beslechten. De mannen kregen het aan de stok met de politieagenten in het café. Ze gooiden met glas en probeerden door een ME-blokkade heen te breken. De arrestanten zijn met bussen afgevoerd. In Guyana is een vliegtuig na de landing in tweeën gebroken. Als door een wonder hebben alle 163 inzittenden het ongeluk overleefd. Het toestel van Caribbean Airlines kwam uit New York en was na een tussenlanding in Trinidad aangekomen in het Zuid-Amerikaanse Guyana. De passagiers waren al begonnen met applaudisseren toen het vliegtuig in de regen van de landingsbaan gleed en een hek ramde. Het kwam tot stilstand in een grasveld vlak naast een ravijn.